zijn zoveel mooie momenten. Elke nacht schijnen duizenden sterren. Lief en leed is er altijd geweest. Maar jij bent er maar eenmaal voor mij. Hay más de mil besos por darnos y amores que pueden romperse. Sé que hay alegría y dolor. Para mí solamente estás tú jij voor eeuwig naast mij zal staan. Voor altijd samen gaan, onderweg naar elkaar. Ik kan niet leven als ik niet meer in jouw ogen kijk. Hoe zou de wereld zijn zonder jou? maar? perfumado de flores, vivir con amor y esperanza. Sé que habrá alegría y dolor para mí. Solamente estás tú. niet leven als ik niet meer in jouw ogen kijk? Hoe zou de wereld zijn zonder jou? Er zijn zoveel wegen die scheiden. Elke nacht zijn er woorden die zwijgen. Lief en leven. geweest. Maar jij bent er maar eenmaal voor mij. Ik wil je vragen of jij voor eeuwig naast mij zal staan. gloria. María, ven